Dit is Rachid Fish met het NOS-journaal. Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA komen morgen bij elkaar om het concept regeerakkoord te bespreken. Onderhandelaars van VVD en PvdA hebben de doorrekeningen van het CPB ontvangen... en die geven geen aanleiding om verder te onderhandelen. Onderhandelaars Rutte en Samson brengen morgen ook verslag uit aan de informateurs Kamp en Bos. Trouwbare bronnen in Den Haag weten al namen van beoogde ministers en staatssecretarissen... En ook melden ze dat Halbe Zijlstra de nieuwe fractievoorzitter wordt van de VVD in de Tweede Kamer. Nu is hij nog staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zijlstra wordt de opvolger van Stef Blok. Die wordt minister voor Wonen en Rijksdienst. Als de fracties morgen instemmen met het concept-regeerakkoord... kan het nieuwe kabinet snel worden beëdigd. In New York moeten voor morgenmiddag 375.000 mensen hun huis verlaten... heeft burgemeester Bloomberg bepaald vanwege de komst van orkaan Sandy... Honderdduizenden mensen zijn al weggetrokken uit angst voor de orkaan. Verwacht wordt dat Sandy morgen het vasteland bereikt. Meteorologen spreken van mogelijk de zwaarste storm in jaren. Evacuees worden, als ze dat willen, opgevangen in centra... die speciaal daarvoor op hoger gelegen gebied zijn klaargemaakt. Vanwege Sandy zijn tientallen vluchten van Europa naar het oosten van de VS geannuleerd. Vanaf Schiphol vertrekken morgen helemaal geen vluchten naar New York, Washington en Philadelphia. Ook vanaf andere vliegvelden vertrekken minder vluchten dan normaal naar de VS. In de eredivisie heeft Vitesse voor het eerst dit seizoen verloren. In eigen huis werden de Arnhemmers met 2-1 verslagen door AZ. Eerder vandaag eindigde de klassieker Feyenoord-Ajax in een gelijkspel 2-2. Graziano Pelle maakte in de laatste minuut voor Feyenoord de gelijkmaker. Andere uitslagen RKC tegen koploper Twente 0-1, PEC Zwolle PSV 1-2 en Heracles Heerenveen 6-3. Dan het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt. En vannacht kan er een bui vallen. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt morgen zo'n 9 graden. Dit, was... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 33 files. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam voor de afrit Bunschoten 5 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 5. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 5. A15 Rotterdam richting Gorkum na een ongeluk bij Papendrecht 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De kijkers aan de andere kant veroorzaken lange file tussen Gorkum en Papendrecht 10 kilometer. En de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Knopend Hoevelaar 5 kilometer.